uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het bestuur van het Haga Lyceum is niet van plan om op te stappen... zoals minister Slop eist. Slop zegt dat de islamitische school in Amsterdam geen geld meer krijgt... als het huidige bestuur aanblijft. Vanwege wanbeheer en zelfverrijking. De advocaat van de school noemt de eis van de minister ongegrond... omdat de conclusies van de onderwijsinspectie niet zouden kloppen. De Vlaamse parlementsvoorzitter heeft ontslag genomen nadat hij opnieuw in opspraak is geraakt. Vorige week veroorzaakte hij een auto-ongeluk met te veel drank op. En nu wordt Chris van Dijk ervan verdacht dat hij in samenwerking met een prostituee uitkeringsfraude heeft gepleegd zou samen met een escortdame een bedrijfje hebben opgericht dat kort daarna failliet ging. En dat zou met opzet zijn gebeurd, zodat de prostituee als gedupeerde van het faillissement beroep kon doen op duizenden euro's uit een speciaal fonds. Een Vlaamse website heeft mailverkeer tussen Van Dijk en de prostituee online gezet. De Duitse bondskanselier Merkel is bij een nieuwe officiële ontvangst gaan zitten. Het lijkt erop dat ze dit deed om een nieuwe trilaanval te voorkomen. Merkel ontving vanochtend de Deense premier Frederiksen. Tijdens het spelen van de volksliederen zaten ze allebei op een stoel... terwijl staan gebruikelijk is. afgelopen tijd ging Merkel bij zulke ceremonies... drie keer over haar hele lichaam trillen. Wat er aan de hand is, is niet duidelijk. In Rotterdam is een man met tienduizenden euro's aan contant geld op zak in, in het water gesprongen om aan de politie te ontkomen. Hij werd door de politie aangesproken en kon niet uitleggen waarom hij voor 68.000 euro aan briefjes van 50 bij zich had en probeerde dus weg te komen. De man werd even later alsnog aangehouden. Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met af en toe zon. De buienkans neemt wel toe, soms zelfs met onweer. Het wordt maximaal 25 graden. Ook morgen buien met kans op onweer. En dan wordt het iets koeler dan vandaag. En vooral morgenmiddag kan het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal.